Femke met het NOS Journaal. Het aantal is verder gedaald. afgelopen half jaar waren er 15% minder dan in dezelfde periode van 2013. Sinds begin vorig jaar neemt het aantal inbraken consequent af. Volgens minister Opstelten kunnen we dus spreken van een trend. Hij hoopt dat het aantal woninginbraken over drie jaar met 30% is teruggedrongen ten opzichte van 2012. De informatie die spionnen in Duitsland aan de Verenigde Staten hebben doorgegeven stelt weinig voor, dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. Toch is de politieke schade aanzienlijk. Duitse politici, onder wie bondskanselier Merkel, spraken van een mogelijke vertrouwensbreuk met de VS. Duitsland heeft de Amerikaanse diplomaat in Berlijn, die verantwoordelijk is voor de geheime dienst, verzocht het land te verlaten. Een ambulancemedewerker die in 2012 een omstander mishandelde, krijgt geen straf. De ambulancemedewerker verleende eerste hulp bij een ongeluk in Amsterdam-Noord. Er ontstond ruzie omdat een omstander vond dat de hulpverlener niet snel genoeg ging. Daarbij greep de ambulancemedewerker de omstander bij zijn keel. De rechter zegt dat vaststaat dat de omstander is mishandeld, maar dat de hulpverlener zichzelf terecht verdedigde. En daarom wordt hij niet gestraft. In Birma zijn vier journalisten en de directeur van een tijdschrift veroordeeld tot tien jaar werkkamp. Het tijdschrift publiceerde in januari artikelen over de bouw van een chemische wapenfabriek. Volgens de rechters hebben de journalisten staatsgevoelige informatie gepubliceerd. Birma ontkent dat in de fabriek chemische wapens worden gemaakt. In 2011 kwam er een einde aan de dictatuur in Birma. Sindsdien hebben de media weliswaar meer vrijheid, maar volgens mediaorganisaties worden journalisten nog steeds geïntimideerd. Het weer. Flink wat zon, maar ook wat stapelwolken. Er staat weinig wind en het wordt 24 tot 29 graden. In Zeeland en Limburg is veel bewolking en daar is het 20 tot 23 graden. Later vanmiddag landinwaarts een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge 7 kilometer. Op de A4 bij Rotterdam, Vlaardingen richting Hoogvliet voor knooppunt Benelux 3. Op de A5 richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad bij de Koentunnel 2. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 3 kilometer. De A20 richting Gouda voor knooppunt de Bresseplein 4, voor Moordrecht ook 4... A27 van Utrecht naar Breda voor Lexmond 2 kilometer en voor Gorkum 5 kilometer.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 Dans tes yeux, la lumière n'est là que pour lui, le sais-tu. La lumière, ça n'est pas infini de ne voir en lui que l'espoir au jour des regrets. Dis-toi bien que tu d'être dans ta vie le dernier. Je serai dans ton avenir, loin de souvenirs pour te faire oublier. Zaterdag 12 juli organiseert Swing Station een zwingende beachparty bij Club Nautic. DJ Jeff Koethart draait een zomerse mix van 80ers, 90ers en zero hits en het beste van dit decennium. Vooraf serveert Club Nautic een overheerlijke barbecue menu voor 16,50 welke op voorhand moet worden gereserveerd. Club Nautic is een trendy strandpaviljoen aan het noordelijke boulevard Bernard in Zandvoort dicht bij het circuit en op loopafstand van het station en het centrum. Club Nautic heeft een mediterranee afsuitstraling en staat bekend om de goede gasvrijheid. In de voorverkoop zijn de kaarten 10 euro, verkrijgbaar bij www.zwingvestijn.nl of bij de VVV in Zandvoort, bij Beach Club Nautic en de Primera winkels. Aan de deur zijn de kaarten tot 6 uur s'avonds 10 euro en daarna zijn ze 12,50. Parkeren op het boulevard is mogelijk en gratis na 8 uur s avonds. Meer informatie, Club Nautic, Strand Strandafgang Bernard 23. De prijs per persoon is 10 euro. En het telefoonnummer is 023 3020206. Ik herhaal 023 3020206. Op de website www.swingfestijn.nl Het vangt aan om 17.30 uur en het is afgelopen om 12 uur s'nachts. nachts. of my eyes. I can see the rainy day sitting in the chair of my cool, looking for a way to be the one who I am.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 kunnen maar liefst 1 à 2 niveau, AVI-niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling, blijkt uit een onderzoek. Lezen in de zomervakantie is daarom belangrijk. En dat kan ook heel goed digitaal met de vakantiebiep-app van de bibliotheek. Van 1 juli tot en met 31 augustus staat de vakantiebiep voor leden en niet-leden gratis online. Er is een diverse aanbod van grappige, avontuurlijke en spannende boeken voor zowel jongens als meisjes. Voor de onderbouw is er bijvoorbeeld Zwaarden en Zweefmolens, De Piraten van Hiernaast en Hupfien van Harmen van Straten. Voor de bovenbouw Het leven van een lozer van Jeff Kenny en De verschrikkelijke badmeester van Joshua Douglas. Kinderen en volwassenen met dyslexie kunnen de e boek in een aangepaste lettertype lezen. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. subweekend 11 juli aanvang van 4 uur middags. Een heel weekend lang kun je de Mega huren. huren. kicken met een groep vrienden de golven in te rijden van Zandvoort. Geschikt van 5 tot 8 personen, voor jong en oud. Er is ook een prijs te winnen. Degene met het coolste actiefilmpje wint een strippenkaart suppen. Plaats je foto op de tijdlijn van First Wave Surf School en verzamel de meeste likes. Meer informatie, First Wave Surfschool, strandafgang de Vavage 13. Telefoonnummer 06 83 02 3230. Of het e-mailadres info at U luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Voor de derde maal in de historie won een Nederlandse coureur de Zandvoort Masters. En voor de tweede maal draagt deze coureur de naam Verstappen. 21 jaar na het succes van zijn vader Jos in 1993... won ditmaal Max Verstappen de prestigieuze internationale Formule 3 invitatierace op circuitpark Zandvoort. In de race over 25 ronden domineerde Verstappen met de Dallara F311 Volkswagen van het Duitse team Motorpark van start tot finish. En schreef met overmacht de wedstrijd op zijn naam. Stijn Schothorst, die tijdens de Masters zijn Formule 3 debuut beleefde, eindigde na een sterk optreden zeer verdienstelijk als tweede. Terwijl de Maleisiër Nabel Jeffrey, eveneens rijdend voor het motorparkteam, voor in totaal 14.607 bezoekers gedurende het weekende als derde geclassificeerd werd. Blue what they Cause I'm so lonely since I lost you. Het Zandvoortse strand is een schitterende plek om met kinderen te spelen. Lekker uit te waaien of heerlijk te genieten van een drankje. Maar het strand kan ook zijn gevaren. Door stroming en hoge golven raken zwemmers en watersportliefhebbers soms in de problemen. Ze drijven af of raken onderkoeld. Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden hebben we de ZRB, de Zandvoortse Reddingsbrigade. Deze organisatie drijft geheel op vrijwilligers en zijn afhankelijk van giften en donaties. Gemiddeld wordt naast de reguliere patrouilles ongeveer 300 keer per jaar een beroep op de kennis en de expertise van de hulpverleners gedaan. Daarom steun deze fantastische organisatie met een gift. Een gift kunt u doen aan de Zandvoortse Reddingbrigade van Spijkstraat 135 in Zandvoort. Giro nummer 165511. Ik herhaal giro nummer 165511. Bij voorbaat vriendelijk dank voor uw steun. ZFM, Westkust, weerbericht. Aan het einde van de middag en vanavond kunnen er met name in het zuidoosten en oosten onweersbuien tot ontwikkeling komen. Daarbij bestaat de kans op hagel- en windstoten. De temperatuur loopt een van 22 graden in het Zweedse, sorry, Zeeuwse kust tot heel lokaal 30 graden in het noordoosten. Er staat een zwakke tot matige noordelijke wind. In het zuidwestelijke kustgebied staat er eerst nog een krachtige noordwestenwind. Vannacht zijn er opklaringen en is het vrijwel overal droog. Landinwaars kan lokaal mist ontstaan. De minimum ligt rond de 17 graden. Er staat maar weinig wind. Morgen overdag zijn er zonnige perioden. In de middag ontstaat er waarschijnlijk op meer plaatsen enkele regen- of onweersbuien. Ook daarbij is er kans op hagel. De temperatuur loopt naar waardes die variëren van 22 graden aan de Zeeuwse kust tot heel lokaal 30 graden in het noordoosten. De noordoostelijke wind is zwak. Aan de kust noordwestelijk echt matig.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 Dit keer spoelden ze aan op het strand van Zandvoort. De kwallen zijn zo groot omdat ze de zachte winter hebben overleefd en door zijn gegroeid. Ze zien er misschien eng uit, maar zijn totaal ongevaarlijk. Soms hebben ze wel een doorsnee van een halve meter.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 heeft de provincie besloten dat zij 2 miljoen euro extra beschikbaar stelt. Dat bedrag komt bovenop de 3 miljoen euro die de provincie al voor de brug gereserveerd had. PWN draagt 500.000 euro bij, waarmee de financiering dekkend rond is. De bouw van de brug start op 2015. De totale kosten voor de brug bedragen 5,5 miljoen euro. Vorig jaar had de provincie een aanvraag gedaan voor een Europese natuursubsidie van 2,5 miljoen euro. In april werd duidelijk dat deze aanvraag was afgewezen. Nu de financiering rond is, kan de provincie starten met de aanbesteding. De bouw van de natuurbrug over de zeeweg start in 2015 en zal naar verwachting 1 à 2 jaar duren. Deze brug heeft alleen een natuurfunctie. Mensen kunnen er geen gebruik van maken. Dit geldt ook voor de natuurbrug over het spoor. Hoe de brug over de zeeweg eruit komt te zien is nog niet bekend. De provincie wil in elk geval een natuurlijke uitstraling die goed in het landschap past. Bij de natuuromgeving wordt ook rekening gehouden met de verkeersveiligheid en met de sociale veiligheid van fietsers en wandelaars. Zandvoort. Jazz met bekende binnen- en buitenlandse artiesten in een sfeer van zon, zee en strand. Elke tweede week van de maand in Café Het Juttertje, het gezellige cafégedeelte van de jaar rond strandpaviljoen Talessa, gastheer Ton Arise heet u van harte welkom op zaterdag 12 juli en is verheugd dat zijn vriendin Lils Mackingtons de eerste optreden komt verzorgen. Lils komt natuurlijk niet alleen. Haar friends tijdens het optreden zijn Klaus van Mechelen op saxofoon, Kajan Witmer op piano, Harm Wijntjes op contrabas en Menno Veenendaal op drums. Voorwaar een reden om even lekker naar het strand te gaan. Indien u wenst te eten tijdens of, na, tijdens of na het optreden, reserveer dan via de telefoon 023 571 5660. Ik herhaal 023 571 5660. Meer informatie Thalessa Strandafgang 18 en de website is www.talessa18.nl. Are you lonesome? tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day? Or oh, when I kissed you and called you sweetheart? I do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? <laughs> Tell me, dear, are you lost? <laughs> Oh, Lord, Lord. I wonder. <laughs> you know, someone said, the world's a stage and each must play a part. <laughs> Act. phone calls to oh. Sing it, baby. <laughs> Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? <laughs> Is your man. 14 years, Optreden Kings Langley School. De ondernemersvereniging Zandvoort heeft in samenwerking met de gemeente Zandvoort... weer een aantal concerten in het muziekpaviljoen mogelijk gemaakt. Kom gezellig kijken naar het optreden van de Kings Langley School. Meer informatie, muziekpaviljoen Raadhuisplein. Het is 17 juli en de aanvang is 1 uur middags en het duurt ongeveer tot 2 uur.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 Recreatie organiseert voor de 27e keer twee weken vol met activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Van 12 juli tot en met 25 juli zullen twee teams aan de hand van twee verzonnen thema's activiteiten verzinnen om de twee weken te vullen. Elk team heeft een eigen locatie waar van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur de kinderen voor 1 euro per dagdeel mee kunnen doen aan de activiteiten. Naast de activiteiten op de twee locaties zijn er ook meerdere gezamenlijke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan poppenkast, volksdansen en een vossenjacht. Jaarlijks wordt Recreade op de laatste vrijdag afgesloten met Zand Kraampje. Meer informatie, diverse locaties, maar website www.recreade-zandvoort.nl Hey, hey, father! I wanna marry you. op vragen VVD en CDA over de sociale huurwoningen. Wethouder Cohen gaat in op de zorgen van deze twee partijen over de sociale woningvoorraad. Beide partijen hadden vragen aan de college van B&W gesteld. De VVD wilde onder meer weten of de huur van de woningen van de corporatie De Kei nog op te brengen is voor de doelgroep.